Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ProRail plaatst tientallen extra camera's op terreinstations met een groot risico op vandalisme. Het AD schrijft dat ze vooral worden gericht op liften en roltrappen... omdat die honderden keren per jaar worden vernield. De camera's komen in eerste instantie op 15 stations te hangen... maar ProRail wil niet zeggen op welke. Volgens het AD is Woerden er één van. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van de overheid. Omgerekend naar de tijd van nu heeft de familie van Oranje Nassau... een half miljard euro verdiend aan de slavernij. Volgens de onderzoekers waren de Nederlandse staat en de Oranjes... er doelbewust, langdurig en structureel bij betrokken. Na maanden van dalingen is de gasprijs weer aan het stijgen. Deze maand is de prijs al bijna verdubbeld, van 23 naar 41 euro per megawattuur. Het komt vooral door toenemende vraag uit China en een kleiner aanbod uit Noorwegen. De prijzen liggen nog wel ver onder de piek van vorig jaar. Toen werden recordprijzen van meer dan 300 euro per megawattuur betaald. Een manifest tegen agressie en geweld heeft brede steun gekregen. Het initiatief komt van D66 en is mede ondertekend door de meeste fracties in de Tweede Kamer... en door organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze vinden dat er meer moet worden gedaan tegen haat en agressie in de samenleving. Na Kroatië heeft ook Spanje zich geplaatst voor de finale van de Nations League. De Spanjaarden wonnen gisteravond in Enschede met 2-1 van Italië. Dat betekent dat Italië zondagmiddag de tegenstander van Oranje is... in de troostfinale van de Nations League, ook in Enschede. De, avonds is de finale tussen Kroatië en Spanje in Rotterdam. Het weer. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag. In het zuiden kan later wat bewolking ontstaan. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Dit was het NOS Journaal.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 Temperature rising, bodies uniting. Now that I've trapped you in my arms, no need to fight. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. to stay. Remembering it used to be so right. If you're asking for the truth corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just the see you up your eyes. you know you're my love. I've been gone for a minute, been low key with my business.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 Het AD schrijft dat ze vooral worden gericht op liften en roltrappen... omdat die honderden keren per jaar worden vernield. Na maanden van dalingen is de gasprijs weer aan het stijgen. Deze maand is de prijs al bijna verdubbeld, van 23 naar 41 euro per megawattuur. Dat komt vooral door toenemende vraag uit China en een kleiner aanbod uit Noorwegen. Het Nederlands elftal speelt zondag in de troostfinale van de Nations League tegen Italië. Dat gisteravond met 2-1 verloor van Spanje. De finale gaat tussen Spanje en Kroatië.